Eefje kunnen met het NOS-journaal. In Venlo een bedrijf. Daarbij komen gevaarlijke stoffen vrij. De brand woedt in zuurbaden waarin materialen worden schoongemaakt. In de directe omgeving is een lichte hoeveelheid zwaveldioxide gemeten. Mensen wordt geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Omdat het pand grenst aan de Maas is uit voorzorg het scheepvaartverkeer stilgelegd. Een oud-adviseur van de Amerikaanse president Trump heeft verklaard dat hij samen met voormalig campagneleider Paul Manafort de wet heeft overtreden. Rick Gates verklaarde onder Ede dat ze samen tientallen miljoenen verdienden met lobbywerk voor pro-Russische politici in Oekraïne. Ze stortten het geld op buitenlandse rekeningen om belasting te ontwijken. Gates werkte in 2016 samen met Manafort in het campagneteam van Trump. Hij is nu kroongetuig in een fraudezaak die onderdeel is van het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Brazilië heeft de grens met Venezuela gesloten om te voorkomen dat migranten het land binnenkomen. Een rechter heeft dat bevolen totdat Brazilië de juiste middelen heeft om de toestroom van de migranten aan te kunnen. Jaarlijks komen tienduizenden Venezolanen Brazilië binnen. De meesten steken de grens over in de hoop op een beter leven. Venezuela kampt met de gevolgen van een economische crisis. Ook politiek is het land niet stabiel. De Turken en de Amerikanen zoeken toenadering in het conflict rond de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die vastzit in Turkije. Dat zeggen Turkse media. Een delegatie van de Turkse regering zou binnen twee dagen naar de VS vliegen om te praten. Brunson zit sinds 2016 vast omdat hij banden zou hebben met de islamitische geestelijke Gulen. Het weer zonnig vandaag met al snel hoge temperaturen.